Wel hebben rechters in die gevallen een taakstraf plus een dag gevangenisstraf opgelegd. Maar dat was meestal voor delicten waar het taakstrafverbod niet voor geldt. Dan kan de rechter volgens Blok niet de bedoeling hebben gehad om het verbod te omzeilen. Het taakstrafverbod geldt sinds 2012. Zo moet worden voorkomen dat mensen die ernstige delicten hebben gepleegd... er met een taakstraf van afkomen. In Amsterdam is een man opgepakt voor de mishandeling van een homostel in oktober vorig jaar. Het echtpaar kwam van een verjaardagsfeestje toen het werd uitgescholden en aangevallen. Een van de mannen werd tegen de grond geslagen en meerdere keren in zijn gezicht geschopt. Hij liep een schedelbreuk op. Bij mensen met ADHD zijn een aantal hersengebieden kleiner dan bij mensen zonder de stoornis. Dat blijkt uit een groot onderzoek van het Radboud UMC in Nijmegen. Het verschil in de hersengrootte is het duidelijkst te zien bij kinderen. Psychiaters kunnen dankzij dit onderzoek in de toekomst mogelijk beter vaststellen of iemand ADHD heeft. Maar voor ons de onderzoekers is het niet mogelijk om de hersenafwijking aan te passen. In Tokio weten ze wel raad met oude mobieltjes. Van in ingezamelde toestellen worden de medailles voor de Olympische Spelen van 2020 gemaakt. In de mobieltjes zitten gouden, zilveren en bronzen metalen. De inwoners van de Japanse hoofdstad lopen warm voor dit initiatief. Er zijn al honderden mensen die een toestel hebben ingeleverd. En vanaf april komen er zelfs speciale inzamelpunten. Er moeten in totaal 5000 medailles gemaakt worden. Het weer, het is bewolkt, alleen in het oosten breekt af en toe de zon door.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 continuïteit is wederom gewaarborgd. Jawel. We beginnen zometeen met eh, de Riviera's. Jawel. Wereldberoemd in... weet ik veel waar ze vandaan komen. Uit Amerika in ieder geval. En uh, daarna Otis oh, Redding en nog heel veel lekkers daarna. Dus blijf gewoon lekker luisteren dit komende uur naar Matchbox. Veel plezier! skin o' Frisco. A pretty little chick wherever you go. But now was eh, Otis Redding and Nobody's Fault But Mine. En eh, dat kwam van het album The Immortal Otis Redding uit 1968. En we begonnen met eh, The Riviera's en California Sun uit 64. En ik zei net van, weet ik veel waar ze vandaan komen. Ik wist wel Amerika, maar ze komen uit South Bend, Indiana. Weet je dat ook weer. we gaan naar Rod Stewart van LP Rod Stewart uit 86. Every Beat of My Heart. my must leave oh, show Van het album Rod Stewart uit 1986 was dit Every Beat of My Heart. Van de week heb ik eh, Willem nog bedankt voor het feit dat hij in ieder geval een nederbeat nummer had eh, klaargelegd voor eh, vandaag. Want ik zei, ik heb er geen eentje in staan, maar dat was niet helemaal correct. Want ik zie nu <laughs> opeens dat ik er wel een in heb. En dat is namelijk de top 100 hit uit 1973 van The Dizzy Man's Band. Hier is The Show. about the music that you hear. The show, the show, you just like the show. The glittering, the number one, the one. the show. Do you dislike the show? Easy Man's Band met uh, zanger Jacques Cloes. En de show de top 100 hit uit 1973. Eh, voor de volgende gaan we even naar het jaar 1929. Komt die aan. Originele opname, hè? Won't quiet you, down. And baby, let your mind Ja, ja, dat heet eh, Walk Right In. Het komt uit 1929. Eh, en je hoort eh, de, de kraken van de vinyl, als het al vinyl was. De lakplaat waarschijnlijk hoorde je er bovenuit. Gus Cannon met zijn originele versie van Walk Right In. Maar de grote hit kwam uit 1963 van dit nummer door de Rooftop Singers. talking about 30 jaar later dan Gas Cannon hadden de Rooftop Singers een hit met dit nummer. En dat was eh, Walk Ride In uit 63. En dan gaan we nu naar een LP, de achtste studio LP van Linda Ronstadt, Simple Dreams. En dat is gewoon een aanrader. Alleen maar heel goede nummers die daarop staan. En dit is er een van I Never Will Marry, Linda Ronstadt. say that love's a gentle thing, but it's all the Lord. where there's many a change in the winter wind and a change in the clouds dan Linda Ronstadt. Maar wat mij betreft had ze ook Linda Nightingale kunnen heten. Dit was van het eh, album Simple Dreams. En het heette I Never Will Marry. En ik moet eerlijk zeggen, ik, ik ben niet objectief natuurlijk. Maar vanaf nu wordt het <laughs> alleen maar heel erg goed wat we gaan horen. Want we zijn nu alweer toe aan eh, de Beatles. Twee tracks van het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En Hans die, die springt een gat in de lucht. Hij vindt het <laughs> zo goed. <laughs> Oké, nou. In ieder geval de Beatles met When I'm 64 <laughs> en Lovely Rita. <laughs> Allebei composities van Paul McCartney, dus ga ervan genieten. dan de twee hits van de Beatles van het album Sgt. Pepper. En dat was eh, eh, When I'm 64 en Lovely Rita. LP geproduceerd door eh, George Martin. En die heeft ook te maken met de volgende plaat. Niet van de Beatles, maar wel met de bemoeienis van George Martin. En ook opgenomen in Abbey Road. En hij was verantwoordelijk voor de sound effects op dit nummer uit 1962 van Burns Cribbins. En het heet Right Said Fred. Right said Fred, both of us together, one each end and steady as we go. Tried to shift it, couldn't even lift it. We was getting nowhere, and so we had a cup of tea. And right said Fred, give a shout for Charlie. Up comes Charlie from the floor below. After straining, even and complaining, we was getting nowhere. And so we had a cup of tea, and Charlie had a think, and he thought we ought to take off all the handles and the things what held the candles. But it did no good, well, I never thought it would. All right, said Fred, have to take the feet off to get them feet off, wouldn't take 'em out. Took its feet off, even took the seat off. Should have got us somewhere, but no. So Fred said, let's have another cup of tea, and we said, right on. All right, said Fred, have to take the door off, need more space to shift the so-and-so. Had bad twinges, taking off the inches, and it got us nowhere so we had a cup of tea. And right, said Fred, have to take the wall down. That there wall is gonna have to go. Took the wall down, even with it all down, we was getting nowhere. So we Had a cup of tea and Charlie had a think and he said, Look, Fred, I got a sort of feeling. If we remove the ceiling with a rope or two, we could drop the bladder through. All right, said Fred, climbing up a ladder with his crowbar, gave a mighty blow. Was he in trouble? Half a ton of rubble landed on the top of his dome. So Charlie and me had another cup of tea and then we went home. I said to Charlie, we'll just have to leave it standing on the landing, that's all. You see, the trouble with Fred is he's, he's too hasty. Now, you never get nowhere if you're too hasty. Heerlijk nummer van Bernard Cribbins. Eh, dat was Right Said Fred. En de geluidseffecten werden verzorgd door George Martin. Vorige week had ik het over eh, de Moody Blues. We hebben zelfs het nummer Had to Fall in Love gedraaid. En er zat een verschil natuurlijk tussen de Moody Blues van Justin Hayward... en de Moody Blues van ben, Danny Lane. En toen heb ik beloofd dat we eh, de Moody Blues met Danny Lane zouden gaan draaien. Sterker nog, we nemen er drie achter elkaar. Een driedubbele dosis. En je hoort zometeen welke we gedraaid hebben. bye bye, Baba babe. Baba bird. Now if you wanna say goodbye to your girl, I'm gonna give you one or two little tips. Say bye-bye bird. Then say bye-bye baby. Bye-bye girl. Mm, not another word. bye bye. primeurs van het eh, geweldige album The Magnificent Moody's. Dit waren de Moody Blues met eh, Bye Bye Bird en Stop en Boulevard de la Madeleine. En met zanger Danny Lane. Mike Pinder, Graham Edge, Ray Thomas en John Lodge die gingen verder met Justin Hayward toen Danny Lane de groep verliet.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 Ehm, Simon en Garfunkel die, eh, namen een LP op Wednesday Morning 3 a.m. En toen ze dat hadden gedaan, toen gingen ze naar Engeland voor een concert. En eh, toen draaiden ze daar, eh, tenminste ze luisterden naar de radio. En toen hoorden ze opeens hun nummer, The Sound of Silence. Maar niet zoals zij hem hadden opgenomen, althans niet met de begeleiding die je op dat moment hoorde met drum en bas, et cetera. Want zij hadden hem namelijk zo opgenomen.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 Tenminste, ik heb nog 10 minuten, dus we kunnen er misschien nog eentje achteraan plakken. Maar deze staat als laatste op de playlist. Een top 100 hit uit 1984. Bob Marley, One Love, People Get Ready. chances grows ten. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, One love. What about the one? 100 hit uit 1984. Eh, en dat was natuurlijk Bob Marley, One Love, People Get Ready. En we hebben nu eh, nog een extraatje. En dat komt van het album... Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hadden we niet afgesproken, dames en heren. Eh, nee, we hebben een extraatje, want we hebben tijd over. En dat is altijd prettig natuurlijk. En dat komt van het album Double Bill van Bill Rhythm... Wat is er? Oh, Bill Wyman's Rhythm Kings. En dat heet Love Letters. En let vooral op de zangeres Beverly Skeets en op de gitaarsolo van George Harrison. only hebben nog heel even de tijd. En eh, ik denk, nou, dan draaien we even Abanda. Want dan moet ik altijd denken aan rood-blauwe leeuwen. Jawel, toen bestond de voetbalclub Haarlem nog. En dit werd altijd gedraaid als ze thuis speelden en ze kwamen het veld op. De rood-blauwe leeuwen onder leiding van de aanvoerder... Hoe heet die ook alweer? Ja, nou, laat maar gaan. Uh, dat zoeken we nog wel een keer uit. Eh, tot het nieuws en berichten. Althans, totdat Les Paul en Mary Ford er genoeg van hebben. zei het al, totdat Les Paul en Mary Ford er genoeg van krijgen. En eh, dan breken ze gewoon in. Dat was eh, Bye Bye Blues. Eh, dat is het in ieder geval. En we luisteren naar Herb Albert en de Tijuana Brass. En Abanda. Onder leiding van aanvoerder. Hm, ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Nee, maar daar komen we nog wel een keer achter. Dat laat ik nog wel een keer <laughs> weten. In ieder geval veel plezier de komende twee uur met Hans en zijn vrienden. En wij zijn de volgende week weer.